Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In de stad werden 1,8 miljoen hotelovernachtingen geboekt. 10% meer dan een jaar eerder. De groei komt niet van grote toeristische attracties als de Euromast of Diergaarde Blijdorp. Dat aantal bleef met 3,5 miljoen ongeveer gelijk. Musea en andere culturele instellingen trokken wel meer gasten, 1,2 miljoen. Ongeveer de helft van de bezoekers aan Rotterdam kwam uit Nederland. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het inburgeringsexamen ingekort om de lange wachtlijsten tegen te gaan. Inburgeraars moeten nu 15 weken wachten op een eindgesprek op het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat komt door een tekort aan examinatoren. Nieuwkomers die genoeg studietijd hebben besteed aan dat onderwerp mogen het gesprek nu overslaan. Dat scheelt volgens Koolmees niet alleen in de wachttijd, maar zorgt er ook voor dat de inburgeraars eerder aan het werk kunnen. Het kabinet wil ook kijken of de arbeidsmarktoriëntatie helemaal kan worden geschrapt voor inburgeraars die al een baan hebben. Ongeveer 165 miljoen mensen zitten op dit moment voor de buis om het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar te bekijken, de Super Bowl. Dit jaar de Patriots tegen de Eagles. De afgelopen maanden werd bij American voetbalwedstrijden geregeld geprotesteerd tegen racisme. Tijdens het volkslied bleven sommige spelers niet staan, zoals in de VS gebruikelijk is maar gingen ze op één knie zitten. President Trump heeft daar meerdere keren fel tegen geprotesteerd. En ook vanavond weer liet hij een verklaring uitgaan... waarin hij zegt dat men tijdens het volkslied moet staan om de krijgsmacht te eren. Of het daardoor komt is niet te zeggen, maar vanavond heeft geen enkele speler geknield. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 0 en min 2 graden. Morgen eerst veel bewolking. Later is er ook zon, vooral in het zuiden en het westen. Het wordt ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Short.